uur. Even kunnen met het NOS-journaal. De politie in India onderzoekt de dood van 49 kinderen... in een ziekenhuis in de staat Uttar Pradesh. BBC meldt dat een groot deel van de kinderen is overleden door zuurstofgebrek. De kinderen hadden een aandoening waardoor ze geen lucht konden krijgen. Medewerkers hebben het nagelaten om hun luchtpijp vrij te maken. Het is niet duidelijk waarom... Vorige maand werd al een onderzoek ingesteld naar een ander ziekenhuis in de Indiase staat Uttar Pradesh, nadat daar zeker 160 kinderen in een maand waren overleden. Het aantal zorginstellingen dat in financiële problemen raakt is vorig jaar verder toegenomen, schrijft de Volkskrant op basis van een analyse van accountants en adviesbureau EY. Dat bestudeerde bijna 500 jaarrekeningen, bij 40% was sprake van rode cijfers... Dat was een jaar eerder nog bij ruim een kwart van de zorginstellingen het geval. De toename komt onder meer door een forse nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag in de verpleegzorg. Een woordvoerder van staatssecretaris Van Rijn zegt in de krant dat de meeste zorginstellingen over voldoende reserves beschikken. De eilanden Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba maken zich op voor orkaan Irma. Die is uitgegroeid tot een orkaan van de vierde categorie. Alleen categorie 5 is zwaarder. Verwacht wordt dat Irma vanavond laat Nederlandse tijd over de eilanden trekt. Er worden zeer zware windstoten van ruim 200 km per uur verwacht... in combinatie met hevige regenval. Op Utrecht Centraal is een plastic tas vol brieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Een stel uit Vught vond de brieven op een van de perrons. Ze zijn gedateerd tussen 1942 en 1944. Tegen het AD vertellen de twee dat de tas op een bankje was achtergelaten. Er zaten meer dan 100 brieven in. Hoewel ze in het Nederlands zijn geschreven, maakt het oude handschrift de brieven moeilijk leesbaar. Het weer vrij bewolkt met lokaal kans op een buitje. Overdag bewolkt met af en toe zon. Vooral later op de dag kan wat regen vallen.